Ik Juanita Ja, ik voel een grote vrouw Niemand is een hart voelt bonzen Zoals mijn hartje bonst voor jou Met je ravenzwarte haren Jij bent zo'n eind Leben still Wie man Toch zal ik het ooit proberen, want ik ben totaal verrukt. Loop jij door de hacienda, bonst mijn hart, het doet haast pijn. Mooie Mexicaanse schone, ik wil al. even